De met het NOS Journaal. In de gevangenis van Veenhuizen moeten 242 Noorse gevangenen komen. Vandaag ondertekenen staatssecretaris Teven en zijn Noorse collega de overeenkomst daarvoor. Door de komst van de Nooren moet een aantal Nederlandse gevangenen ergens anders naartoe. Volgens staatssecretaris Teven kunnen door de komst van de Nooren alle bewaarders hun baan behouden. Het plan moet nog wel door het Noorse parlement. De Gelderse fractievoorzitters gaan nog voor de statenverkiezingen vergaderen over Marjolein Faber, de fractievoorzitter van de Gelderse PVV. Faber raakte in opspraak doordat ze het bedrijf van haar zoon had ingehuurd voor het maken van een website voor de partij. De staten kunnen niet beslissen over een aftreden van Faber, maar ze kunnen wel een motie van afkeuring of een motie van treurnis indienen. Het treinverkeer rond Utrecht wordt weer geleidelijk opgestart. Vanochtend vroeg brak er een bovenleiding. Daardoor konden er nauwelijks treinen van en naar Utrecht Centraal rijden. Even na 12 uur heeft ProRail de bovenleiding gerepareerd. En tot ongeveer 4 uur vanmiddag zullen er nog vertragingen zijn. Het gaslek in het centrum van Geraardsbergen is gedicht. Het lek ontstond vanochtend bij graafwerkzaamheden bij het Marktplein. Uit voorzorg werden woningen en winkels ontruimd. Vooral oudere bewoners van 35 appartementen werden geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een gebouw van het Rode Kruis. De brand in het wooncomplex Neerbos-Oost in Nijmegen heeft een derde leven geëist. Een 86-jarige bewoner van het complex is gisteravond aan zijn verwondingen overleden. Op 20 februari brak er brand uit in het wooncomplex. Vorige week zijn twee bewoners van 81 en 86 jaar aan hun verwondingen overleden. Het weer buien, mogelijk met hagel, tussendoor ook wel zon. Er staat een krachtige westelijke wind en het is 6 tot 9 graden. Tegen de avond wordt het droog, maar morgen gaat het weer regenen en dan is er niet veel zon.